Ik ben eh, Wat is dit? Ik zal het uitleggen. U bent aangehouden van opruiming. Wij gaan u overbrengen naar uh, bureau Marconiplein. Dan die voorgeleid voor een hulpofficier van justitie. En dan heeft hij ook recht op een advocaat. Ja, hij is dus opgepakt voor opruiing. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij langere tijd berichten gedeeld op social media... waarmee hij anderen zou hebben aangezet om strafbare feiten te plegen. Het OM begon begin dit jaar een onderzoek tegen hem... nadat dik 22.000 mensen gezamenlijk aangifte deden. Willem Engel wordt gezien als het gezicht van de beweging tegen de coronamaatregelen. Er zijn inmiddels al wat meer rode potloden gebruikt. Het is de laatste dag dat je kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sommige stembureaus trekken alles uit de kast om mensen over te halen langs te komen, ziet onze verslaggever in Zwolle. Ik sta in een kartcentrum, met Spiksplint, een nieuwe kartcentrum in Zwolle. En in een hoekje daarvan, daar hebben ze een stembureau ingericht. Ben je nou de eerste keer stemmer, dus ben je een jongere en mag je voor het eerst naar de stembus, dan eh, kan je met een brief eh, van de gemeente je hier melden en mag je na het stemmen mag je even 10 minuten de kartbaan op. Ook deze jongen kwam langs. We kregen een brief met z'n allen van eh, ja, dat we mochten karten bij het stemmen... omdat we eerste keer stemmen waren. Ik dacht, nou ja, dat is toch mooi even meegenomen. En op meer dan 100 basisscholen klonk het vanochtend precies om 5 voor 12 zo. Met Wij staan hier sterk willen kinderen de mensen in Oekraïne steunen. En je kon ook doneren voor hun actie. Daarmee hebben ze geld opgehaald voor Giro 555. Het weer. Lekker zonnig. Al komen er vanmiddag wel wat wolken voorgeschoven.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 Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud but you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed? Thinking those who once existed must be dead. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jack? ben begonnen met The Bee Gees, New York Mining Disaster. En ik ga door met The Eagles, Baby Come Back. Leuke workshops zoals kruidenzalf maken, bloemschikken... plus af en toe een groen gericht uitstapje. In de evenweken op donderdag van 10 tot 12 uur. Kosten per keer 3,50. Inclusief materialen, koffie en thee en wat lekkers. Dan hebben we ook nog de Breiklub en dat is elke donderdag van 2 tot 4. De deelname is gratis, inclusief koffie en thee. En de locatie is Pluspunt. say that you care if you say you love me madly. I gladly be there like a puppet on a string. like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground. puppet on a string. I may win on the roundabout, then I lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the string. puppet on the string.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 De herontwikkeling van Currydex is een samenwerking tussen Prewonen en de andere eigenaren van het terrein. De gemeente heeft een faciliterende rol die verbindt de betrokken partijen aan elkaar. Zo moet er een gezamenlijk idee ontstaan voor de ontwikkeling van het gebied. Met als eindresultaat een fijn gebied om te wonen, te werken en te verblijven. De ontwikkeling van de Keuren-driehoek en het Keurendeksterrein zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort en de bedrijfsruimte. Er komen ruim 300 woningen en ruim 400.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Dit samen zorgt voor de verbetering van de kwaliteit van de Curry-driehoek en de coro terrein beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Charleston was once the rage. Uh-huh. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. The grocery store, the supermarket. still keep on marching off to war. Electrically, they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da dee. La da da da da. Grandma's sitting chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da di dee. La di da di da and the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. Yesterday, yesterday, yesterday. Dubox Jukebox Dive van de Engelse band The Rubets was de eerste single van hun tweede album We Can Do It. Net als bij hun tweede vorige singles werd het geschreven door de song sing- en songwriter-team van Wayne Bickman en Tony Weddington en geproduceerd door Bickerton. De single bereikte nummer 3 in de Britse hitlijsten. Jukebox Jive Jives was een van de vier demonstratieopnames opgenomen door 16 muzikanten en zangers in oktober 1973. Die leidden tot de vorming van de Rubets. De andere waren Sugar Baby Love. Hier zijn de Rubets met Jukebox Jive. 1975 De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Riding along on a carousel, trying to catch up to you. riding along on a carousel. Will I catch up to you? Horses chasing, cause they're racing. So the Overveen is het bezoekerscentrum de Kennemerduinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hier kunt u informatie krijgen over de duinen en de bosgebieden en de landgoederen die het park aan de oostkant omzomen. Het NPZK organiseert in samenwerking met het bezoekerscentrum talrijke activiteiten, excursies en verjaardagspartijtjes in de buitenlucht, voor jong en oud. Het bezoekerscentrum geeft informatie over wandel- en fietsroutes... en uitleg over de flora en de fauna in de geschiedenis van de duinen. and some, Matthew and some, Matthew and some. And they've been working all day zomer of winter. Altijd weer ZFM. Dear Mrs. Appleby, I've got to get something off my chest. Mrs. Appleby, you've got Mrs. Applebee, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Applebee? and for Marie, I'd even swim the sea. Mrs. Applebee. I'm begging you to please be kind. I want a chance to change your mind about me. Mrs. Applebee. Dear Mrs. Applebee some bad mistakes, Mrs. Appleby. But that was long before I loved Marie. Mrs. Appleby, I'll make you glad as you can be. And you'll be proud to see Marie with me. Mrs. Appleby. Mrs. Appleby. stap terug. Het duurt wat langer, dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is. Mm, mm, mm. En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we vond jij me altijd wel weer terug. Ik heb alles gegeven. 2004 heeft Zandvoort de blauwe vlag. Dat is een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. Er moet hiervoor een groot aantal criteria worden voldaan. Zoals goede kwaliteit van het zeewater, goede faciliteiten op het strand... de aanwezigheid van een EHBO-post en voorzieningen voor minder valide. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You will be my mother when everything's gone. activiteiten in de blauwe tram. Bloemschikken. U kunt een bloemstuk leren maken met aanwijzing van Joop Jansen. Elke tweede vrijdag van de maand. Van 2 tot half 4. De kosten zijn 9 euro, inclusief koffie en thee. Aanmelden via de balie van de blauwe tram 023 3040 700.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 En Dick die had vandaag 89 jaar geworden. Dan hebben we Marijn de Valk, een Vlaamse zanger en een acteur. En Marijn is geboren in 1951. Hij wordt dus vandaag 71 jaar. De Valk groeide op in Vallezen, in het Paljottenland. En schreef zijn eerste songs op 14-jarige leeftijd. Hij begon zijn zangcarrière als tieneridol onder de naam Marino Falco. Hij kreeg een rol in de musical The Last Day of Isaac. Hij ging music en dramatische kunst studeren aan het Koninklijke Conservatorium van Brussel. En ging na zijn afstuderen acteren voor theater. In 1978 bracht hij een LP uit die nogal wat airplay kreeg. Zijn talent was acteren, dans en zang. Maakte hem belangrijk voor de musical in Vlaanderen. Hij speelde ook een tijdje in Duitsland de rol in de musical Jesus Christ Superstar en toerde door Vlaanderen en Nederland met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen voor de producties zoals de rockopera Evita en de Nederlandse versie Jesus Christ Superstar. Hier is Marijn de Valk met Roos. ja, via Hey Roos, dit is recht in de roos. Met een vrouw zoals jij en ik zorgeloos. Het is eindeloos, la Je gaat met de deur uit, je gaat weer op stap. Ik wuif je uit en ik huil voor de grap. Toch zal ik je missen hele namiddag dronken we wijn. Wat was het goed zo weer samen te zijn. Wat zal ik je missen? Beetje roos, jij bracht de zon weer in mijn hart. Wat een cliché, maar het is waar. recht in de roos met een vrouw zoals jij. zee La via hoos. Hey roos, dit is recht in de roos. Met een vrouw zoals jij ben ik zorgeloos. Het is eindeloos. La via hoos. Ik kom terug in het lege salon Waar jij hebt gezeten, daar ligt nu de hond Wat zal hij je missen? kruimels van chips en er is nog wat wijn. Ik drink uit jouw glas op, het gelukkig zijn. Wat zal ik je missen? Weet je Roos, jij bracht de zon weer in mijn hart. Wat een cliché, maar het is waar. Misschien deed jij dit onbewust, maar ik ben vol van levenslust. Which cup I will fill? They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. They call mellow yellow. Quite right, slim. Yeah, yeah, yeah. tijd, op tijd. Garantie voor gezelligheid. Hi, Ros, jongen, zoetse jongen. Hey chef, ik moet naar Wassenaar. settle down. And when you're old and grey, you will remember what they said. The two girls are too many, three's a crowd, and four you're dead. Oh, dandy, dandy, when you're gonna give up? Are you feeling old now? You always will be free. You need no sympathy. A bachelor you will stay. And dandy. luisteraars is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar.